Marjan Koekoek met het NOS Journaal. President Obama heeft vandaag al gestemd voor de presidentsverkiezingen van volgende week. In sommige staten kunnen Amerikanen al weken voor 6 november hun stem uitbrengen. Obama is de eerste president die dat ook doet. Hij ging stemmen in zijn vorige woonplaats Chicago en riep mensen op om ook alvast te stemmen. Hij noemde het heel efficiënt om zelf te kunnen kiezen wanneer je gaat stemmen. En zo zei hij, als het op verkiezingsdag regent, word je tenminste niet nat. Volgens analisten is het vroege stemmen in het voordeel van de democraat. Vooral zijn aanhangers brengen alvast hun stem uit. De strijd tussen Obama en de republikein Romney is een nek-aan-nek race. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de waardering voor een van de grootste banken ter wereld verlaagd. Het Franse BNP Paribas heeft volgens het bedrijf behoorlijk last van de tegenvallende conjunctuur. De economische risico's zijn de laatste tijd groter geworden. Ook de kredietwaardigheid van twee andere Franse banken ging omlaag, Cofidis en Bank Solvea. Elf andere Franse banken worden extra in de gaten gehouden. VVD en PvdA hebben vanavond verder onderhandeld over een regeerakkoord. Volgens Haagse bronnen hebben ze deelakkoorden voorgelegd aan het Centraal Planbureau. Ze zijn het nog niet op alle punten eens. Zo liggen er verschillende scenario's voor de woningmarkt. De keuze wordt gemaakt aan de hand van berekeningen van het CPB. Morgen praten VVD en PvdA verder. In de Europa League heeft PSV met 1-1 gelijk gespeeld tegen het Zweedse AIK Solna. Lens maakte in de 80ste minuut de gelijkmaker in Eindhoven. PSV staat nu tweede in groep F. Eerder op de avond verloor FC Twente met 3-0 van het Spaanse Levante. Twente staat na drie wedstrijden derde in de pool. Dan nog het weer. Vannacht vanuit het noorden opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken. Langs de kust kans op buien. Het wordt zo'n 9 graden. Ook in het weekend koud najaarsweer.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 www.zfmzandvoort.nl of the chemistry between you and me. Like the biology, that's Your body's next to me. You got that sensuality. And no one opposition take up oh, to around. You're not getting to the vibes I'm sending you right here. uh, you see, love is like a. I know I loved you. places I've never been before. And every day it's same thing, different faces with no names, places I've never faces. en ik ben wakker zacht. maakt weinig meer uit.